Kees Groot met het NOS-journaal. Voor het stadion in Nijmegen is vanochtend door brand verwoest. Een schoonmaker zag dat er vlammen uit de meterkast bij de bar kwamen. Korte tijd later sloegen de vlammen uit het dak. Na ruim een uur was de brand onder controle. De tribunes van het NEC-stadion hebben geen schade opgelopen. De eerstvolgende thuiswedstrijd van NEC kan gewoon doorgaan. Nederlandse huisartsen maken weinig fouten en de fouten die ze maken hebben zelden ernstige gevolgen. Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid. Dat huisartsen weinig fouten maken komt doordat ze de patiënt goed kennen en werken in een klein team zodat er weinig hoeft te worden overgedragen. Ernstige fouten, zoals een patiënt te laat doorverwijzen, komen bijna nooit voor. Vanmiddag leggen schoonmakers bij een tiental bedrijven het werk neer. Ze eisen een betere cao. De schoonmakers willen meer respect, doorbetaling bij ziekte en meer tijd om hun werk te doen. Volgens de werkgevers lopen de loonkosten daardoor met 12% op. Ze vinden dat te veel en willen niet verder gaan dan 3%. In Irak zijn sinds de Amerikaanse invasie in 2003 zo'n 162.000 mensen omgekomen, vooral burgers. Dat zegt de Britse organisatie Iraq Body Count. Volgens de organisatie is het geweld in Irak sinds 2009 nauwelijks verminderd, in tegenstelling tot wat de Iraakse regering beweert. Half december eindigde de Amerikaanse missie in Irak. Op het vliegveld van Bonaire zijn vijf Nederlanders opgepakt voor drugsmokkel. Ze waren onderweg naar Schiphol. Een man en een vrouw uit Rotterdam hadden cocaïne bij zich. In de bagage van drie Helmonders zat vloeibare cocaïne. Vier mensen zijn weer vrijgelaten. Een man van 27 uit Rotterdam zit nog vast. Het weer, wolkenvelden en zon blijft op de meeste plaatsen droog. Er staat een matige tot vrij krachtige westenwind en het wordt 10 graden. De komende dagen is het onstuimig met regen en veel wind.